Guus Kouwenhover werd eerder door de rechtbank veroordeeld voor illegale wapenhandel in Liberia. Later werd hij door het gerechtshof in Den Haag vrijgesproken omdat het onderzoek door het OM niet goed was geweest. Op Schiphol zijn vanochtend tientallen vliegtuigen vertrokken en geland, maar de meeste vluchten zijn nog altijd geannuleerd. Ook van andere Europese luchthavens zijn weer vluchten vertrokken. In Groot-Brittannië en Duitsland is het vliegverkeer nog altijd zeer beperkt. Het KNMI zegt dat er alleen in het noorden nog een stiertje vulkanische as hangt. Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuidwesten en zou er geen vulkaanas meer naar Europa drijven. Op IJsland spuwt de vulkaan nu meer lava uit en de aswolk zit minder hoog in de atmosfeer. De trillingen van de vulkaan zijn heviger geworden, maar dat zegt niets over de activiteit. De AIVD gaat in het buitenland meer afluisteren en ook komen er meer geheime operaties. De AIVD richt zich daarbij vooral op radicale Europese moslims die in landen als Afghanistan, Pakistan en Somalië terroristische trainingen krijgen. Aanleiding voor de nieuwe werkwijze is onder meer de mislukte aanslag door een Nigeriaan op een vliegtuig dat van Schiphol onderweg was naar Detroit. Drie Nederlandse sporters of exporters worden door de Oostenrijkse justitie verdacht van betrokkenheid bij de Weense dopingzaak. De zaak draait om ongeoorloofde bloedtransfusies die werden gegeven door een Weense bloedbank. Welke Nederlandse sporters verdacht worden is niet duidelijk. Tijd geleden zijn in deze zaak een aantal rabo gehoord als getuigen. Vanaf 3 juni kan in Amsterdam niet meer met de strippenkaart worden gereisd, maar alleen nog met de OV-chipkaart. Die is nu in Amsterdam alleen verplicht in de metro, maar vanaf juni komen daar de tram en de bus bij.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 Christ, When I, you, and everyone we knew to believe, to sharing what was true, oh, I said, that's all day's love. That's all day's love. irresistible. Your voice makes my skin crawl. Innocent and pure. I guess you heard it all before.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 Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 I'll sit on the front porch all night, waist deep in thought. Because when I think of you, I don't feel so alone. I don't feel so the times that I would try your tears, help you. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks